Clemens Peters met het NOS Journaal. De speciale actiedag commerciële en publieke radio- en tv-zenders actie gevoerd... om geld in te zamelen voor de eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Bekende Nederlanders zaten in een belteam om donaties aan te nemen. Het geld gaat naar Giro 5125 van het Rode Kruis. En dat gebruikt dat geld om mensen op de getroffen eilanden... van eerste levensbehoeften te voorzien. De regering van IJsland is gevallen over een brief die de vader van premier Benedictson schreef in het voordeel van een veroordeelde kinderverkrachter. Een coalitiepartij zegt het vertrouwen in de premier op, omdat Benedictson de naam van zijn vader eerst geheim hield. De vader nam het in zijn brief op voor een vriend die vijf jaar lang had vastgezeten voor het jarenlang verkrachten van zijn stiefdochter. Hij drong erop aan dat het strafblad van de man opgeschoond zou worden. De brief leidde tot ophef, maar pas gisteren werd duidelijk dat Benedictson al in juli weer dat zijn vader de briefschrijver was. De Amerikaanse acteur Harry Dean Stanton is overleden. De karakteracteur met het verweerde gezicht had vele tientallen rollen op zijn naam staan. Waaronder in Paris, Texas, Alien en The Green Mile. Eerder dit jaar was Stanton nog te zien in het vervolg van Twin Peaks. Hij speelde de rol van trailerpark-eigenaar Carl Roth. Een rol die hij ook in een eerdere Twin Peaks film had gespeeld. Harry Dean Stanton is 91 jaar geworden. De politie heeft in Grubbevorst in Limburg een grote hoeveelheid oude munitie in beslag genomen. De verzameling werd bij toeval ontdekt bij een onderzoek naar een hennepkwekerij die in de buurt was gevonden. De politie vond onder meer hulzen, munitie, brisantgranaten en 50 kilo tactisch groot. Dat zijn onderdelen van munitie. Het weer. Vannacht wordt het met een graad of 5 fris. Morgen buien bij zo'n 15 graden. Zondag iets droger, meer zon en een gaatje warmer.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 Dit is ZFM. drink. Young money, young money, Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than shimmy a, shimmy a, shimmy a.